Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen weinig zeggen over de oorsprong van het coronavirus. Uit een inventarisatie van het Witte Huis blijkt dat de meeste van de 18 diensten er niets concreets over kunnen melden. Vier diensten denken dat het virus op natuurlijke wijze van een dier naar een mens is overgesprongen. En één dienst denkt dat het mogelijk uit een laboratorium is ontsnapt. Voor president Biden is de onduidelijkheid aanleiding om opnieuw bij China aan te dringen op opening van zaken. De Waddenvereniging en GroenLinks zijn verbijsterd over het voornemen van het ministerie van Economische Zaken om gasboringen toe te staan in de Waddenzee bij Ternaert in Friesland. Minister Blok wil toestaan dat er van 2023 tot en met 2037 gas wordt gewonnen. Volgens hem is dat nodig omdat er nog niet genoeg alternatieven voor aardgas zijn. De Waddenvereniging noemt gaswinning desastreus voor de natuur. Als de bodem daalt, vallen bij laag water steeds minder delen van de Waddenzee droog. GroenLinks vraagt zich af of het kabinet enig benul heeft van de urgentie van de klimaatramp die gaande is. De moordenaar van Robert Kennedy komt na 53 jaar mogelijk vrij. Na 15 afwijzingen lijkt zijn 16e vrijlatingsverzoek succes te hebben. Kennedy werd in 1968 vermoord toen hij goede kans maakte... om, net als zijn eerder vermoorde broer John, president te worden. De dader, een Palestijnse Jordaniër, werd ter dood veroordeeld... wat later werd omgezet in levenslang. De openbaar aanklager heeft geen bezwaar meer tegen vrijlating... en ook de zonen van Kennedy vinden dat de nu 77-jarige moordenaar vrij mag komen. De reclassering gaat erin mee, maar de gouverneur van Californië moet het besluit nog bekrachtigen. Het weer. Vannacht plaatselijk een bui. Minima tussen 12 en 15 graden.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 Je woont weer in de stad. En niet zo heel zitten wij weer uren bij elkaar. Twee stoelen aan het water en je kijkt me weer hetzelfde aan. En ben je nog op reis geweest of heb je het maar laten gaan?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 Hello. And we forget our foolish pride. And we'll be back in love tonight. Just say hello. Hello. Just say hello. Hello. And I will never let you leave me. No, I'll never let you go. Just say hello. Say hello.